Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Na dagen van ellende door wateroverlast in het zuiden van Duitsland... begint het waterpeil daar nu te dalen. Maar toch blijft de situatie nog wel spannend, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. Er geldt nog altijd het hoogste waarschuwingsniveau... want dat water dat loopt niet meteen weg. Die rivier die kan niet alles meteen afvoeren. En ook de bodem is verzadigd met water. En het werd ook wel omschreven als ja, pudding op sommige plekken. Dat kan ook dus nog instorten. Dus er zijn nog steeds zorgen dat er dijken doorbreken... die volgezogen zijn met water. Er worden nog meerdere mensen vermist ook na de overstromingen in Zuid-Duitsland. Gisteren werd wel een vrouw van 52 gered die 62 uur in een boom had gezeten om te schuilen voor het hoge water. Het Flevo ziekenhuis in Almere kan weer baby's opnemen en behandelen. Er gold drie weken een opnamestop nadat drie baby's en drie medewerkers besmet waren met de MRSA-bacterie. Het ziekenhuis zegt dat sindsdien geen nieuwe besmettingen zijn vastgesteld. De MRSA-bacterie is vooral gevaarlijk voor mensen met een zwakke weerstand en kan een infectie of bloedvergiftiging of of longontsteking veroorzaken. Donald Duck is op zoek naar een nieuwe buurman en jij kan hem bedenken. Het Weekblad is jarig en organiseert daarom een wedstrijd. Tot eind juni kan iedereen een ontwerp insturen voor het nieuwe stripfiguur... dat op Kwaaklaan 11 komt te wonen. Een jury gaat dan alle inzendingen bekijken... en daarna mogen fans stemmen wie de nieuwe inwoner van Dukstad gaat worden. En ondertussen is in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam een mega-operatie aan de gang. Al sinds gisterochtend zijn honderden mensen daar aan het werk om het voetbalstadion om te bouwen naar een concerthal. En omdat moderne licht- en geluidsinstallaties nogal wat extra werk vragen, moet er hard worden doorgewerkt. De grootste uitdaging is eigenlijk om het binnen één dag weg te krijgen, wat normaliter wel lukt. Maar het lukt met dit podium niet. Dus wij zijn anderhalve dag aan het breken voordat de laatste staaltruck vertrekt. Ja, deze zomer zijn er onder meer concerten van Pink en Taylor Swift in de Amsterdam Arena. En vanavond speelt de rockband ACDC. En er komen dan meer dan 70.000 mensen. Het weer dan nog. Vanmiddag blijft het overal droog en is er een mix van zon en bewolking bij een graad of 18. Later vandaag alleen in Zuid-Limburg nog kans op regen. En morgen krijgen we hetzelfde als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N9 van Alkmaar naar Den Helder staat file bij Petten 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. De N201 Hoofddorp uit Hoorn is in beide richtingen dicht tussen Schiphol Rijk en Schiphol Oost.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 Een gezellige ochtend met koffie en iets Zandvoorts lekkers. Dr. Vreke Veldwitsch komt vertellen over de geschiedenis van Zandvoort. En er wordt medewerking verleend door Volkorenvereniging De Wurf... Kuit Vishandel, Kaashoek Zandvoort Bloemsierkunst J. Buis... en voormalig dorpsomroeper Gerard Kuiper... De kosten zijn 2,50, maar u moet u wel even opgeven via de balie 5740330. 5740330. En het is woensdag 26 juni van 10 tot 12 uur. Locatie, de blauwe tram, Zandvoort Centrum. Wrap your arms around me. De A van ABBA, Annie Wrap your arms around me. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Juni begint licht wisselvallig. Daarna geregeld zon. Waar de eerste dag van juni op vele plaatsen nog grijs en af en toe miserig was... lijkt de wisselvalligheid later in de week langzaam te verdwijnen. Buitjes worden minder talrijk en de zon mag ze steeds vaker zien. Vandaag staat het bewolkt met wat regen, maar geleidelijk wordt het droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt vandaag dan ook 16 tot 19 graden. Donderdag en vrijdag is er ook een mix van zon, wolken en soms een enkele bui. De temperatuur ligt veelal tussen de 18 en de 21 graden. Maar direct aan zee en op de Waddeneilanden is het vaak niet warmer dan 16 of 17 graden.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 De Zandvoortse Vierdaagse komt eraan. Vanaf dinsdag 18 juni tot en met vrijdag 21 juni... kan er weer vier dagen lang worden gewandeld in en rond Zandvoort. Elke avond kunnen de deelnemers tussen half zeven en zeven uur... van start vanaf het Kerkplein voor een wandeling van 5 kilometer. De route is prima te doen voor het hele gezin. Maar ook de hond kan wel gezellig mee. Voor iedereen die de vier avonden wandelt, heeft volgebracht... ligt vrijdagavond een medaille klaar bij de finish. Op het Kerkplein. Waar de wandelaars muzikaal worden binnengehaald.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 Because you're mine, I walk the line. you're I walk the line. Dit was Johnny Cash met I Walk the Line. Elke derde dinsdag van de maand een bijeenkomst met thema's die te maken hebben met mentale gezondheid aan de hand van een ervaringsverhaal van een ervaringsdeskundige en informatie van een organisatie gaan we met elkaar in gesprek en kunnen ervaringen met elkaar delen. De avonden zijn er ook om elkaar te ontmoeten en kennis te maken. Voor meer informatie m.schouten.plus.zandvoort.nl of u belt met telefoonnummer 06 412 75 228. 0806 412 En het is dinsdag 18 juni van 7 uur tot 9 uur s avonds.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 Soms op het Alexanderplein. Remember, Ilse de Lange, artiestennaam van Ilse Anouska de Lange, geboren in 1977, is een Nederlandse zangeres en de liedzangeres van de Kammerlimbits. In 1998 brak ze door met een hit afkomstig van het album World of Hurt en werd meermalen platina. Latere successen waren de hits Miracle, So Incredible en The Great Escape. Ilse de Lange werd met Waylon tweede bij het Songfestival in 2014 in Kopenhagen. In 2019 zegevierde ze als mentor en regisseur van Duncan Laurens... die het Eurovisie Songfestival in 2019 won met zijn nummer Arcade. Hier is Ilse de Lange met Homesick. You say you broke down into a million pieces, walking our hometown, those empty places, streets that we used to play before we both moved away. One day, back then the whole world was wide and open. We had the wildest dreams that kept us hoping. No matter what you choose, there's always something you someday. The further and further you go, the stronger the pull. You run and you run. yesterday You can't turn back the time So you say that it's fine It's fine The further and further you go The stronger the pull You run forgotten where your home is. Sometimes we all get lost and we don't. Het was Crowded House met Weather With You. Ja, je zal maar 18 worden. En daar zingt Celtic Thunder over. When you are 18 You're a man who is ready Who is strong and who's steady You know what I mean When you are 18 Then you should be respected And you don't need protected When you are 18 When you are 18 You are braver and bolder Than that crowd who are older You know who I mean Cause when you are 18 with all those years to prepare you, there's nothing can scare you when you are 18. I'm ready to travel, to follow my star, to the places I've been dreaming of complicated and so overrated. You know what I mean. When you are 18, they say wait and don't worry. And hey, watch your hurry, cause you're only 18. only 18. De tentoonstelling Bunkers, het verborgen verleden van Zandvoort... is tot en met 30 juni te zien in het Zandvoort Museum. In deze tentoonstelling wordt dieper ingegaan op de bouw van de bunkers... en het verborgen verleden van Zandvoort tijdens de Tweede Wereldoorlog. De tentoonstelling is bedoeld om meer inzicht te verschaffen... en de gebeurtenissen historisch te duiden. De bouw en functie van de bunkers vormen de basis van de tentoonstelling. De tentoonstelling begint in het heden. Met het betreden van elke ruimte wordt het verborgen verleden van Zandvoort onthuld. Zandvoort heeft de meeste bunkers in Nederland. Verstopt onder het zand vormen ze de heuvels van het Zandvoortse duinen. De bunkers waren onderdeel van de Atlantikwal. In het Kostverloorpark werden manschappenbunkers omgebouwd tot vakantiewoningen. Het terrein met 30 vakantiewoningen is een oase van rust... waar flora en fauna een toevluchtoord hebben gevonden. Bunkers in de tentoonstelling worden de verschillende type bunkers... en de functie ervan belicht. Denk aan de manschappenbunker, de uitkijkbunker en de keukenbunker. Er vormde luchtgevechten plaats boven Zandvoort en in de duinen. Met behulp van een 3D-animatie worden deze realistisch in beeld gebracht. Alan Meijers, Black Velvet. Cecilia Francesca Rombly, geboren in 1978, is een Nederlandse zangeres en tv-presentatrice. Zij begon haar carrière in 1995 als lid van de Nederlandse meidengroep Dignity. Celia begon haar solo-carrière in 1996 nadat ze de Nederlandse talentenjacht Soundmix Show had gewonnen en een jaar later de Europese Soundmix Show. In 1998 won Etcilia het Nationale Songfestival... en vertegenwoordigde Nederland op het Eurovisie Songfestival met het nummer Hemel en Aarde. Waarmee zij vierde werd. Ze vertegenwoordigde Nederland later op de Eurovisie Songfestival 2007 met het nummer On Top of the World. Maar plaatste zich niet voor de finale. In 2009 was Etcilia gastvrouw van het seizoen 1 van de Nederlandse talentenjacht De Beste Zangers. Ze zou gastvrouw zijn van het geannuleerde Eurovisie Songfestival 2020 en later van het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam. Gedurende haar carrière heeft Atsilia acht studioalbums en twee top 5 singles uitgebracht in Nederland. Hier is Atsilia Rombly met de Nederlandstalige De Liefde van je Vrienden. De liefde van je vrienden sleep je overal doorheen. De liefde van je vrienden helpt, ook al heb je er maar één. De liefde van je vrienden maakt dat je nooit echt eenzaam lacht. De liefde van je vrienden maakt je leven heel compleet. De liefde van je vrienden geeft je moed. Jullie zijn altijd dit. and his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking.